het nos De bestuursleden van verzekeraar ASR en Bank krijgen geen korte termijnbonussen over 2010. Hun raden van commissarissen hebben dat besloten vanwege de maatschappelijke en politieke ophef over bonussen. Onlangs zag de top van ING na een storm van protest af van al toegekende bonussen. Net als ING heeft NIBC overheidssteun gekregen. ASR is als voormalig Fortis onderdeel in handen van de Nederlandse staat. De bedrijven draaiden vorig jaar goed. Daarom houden de bestuursleden wel zicht op langetermijnbonussen die mogelijk over een paar jaar worden uitbetaald. Bij NIBC zijn verder de salarissen van de top verhoogd. In Syrië zijn opnieuw tientallen doden gevallen bij gevechten tussen betogers en militairen. Volgens de mensenrechtenorganisatie gaat het om 42 doden en tientallen gewonden. Alleen al in de zuidelijke stad Daraa zouden 15 betogers zijn omgekomen. De stad is al dagen door het leger van de buitenwereld afgesloten. In heel Syrië zijn sinds de opstand half maart begon tenminste 450 doden gevallen. De bom die gisteren in de Marokkaanse stad Marrakesh 15 mensen het leven kostte, is op afstand tot ontploffing gebracht. Dat heeft de Marokkaanse minister van Middellandse Zaken gezegd. In eerste instantie werd gedacht aan een zelfmoordaanslag, maar volgens de minister is uit onderzoek gebleken dat er een afstandsmechanisme is gebruikt. De Marokkaanse autoriteiten hebben nog geen idee wie er achter de aanslag zit. Onder de 15 doden is ook een 33-jarige Nederlander. Twee andere Nederlanders liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. Ze hebben vandaag bezoek gehad van een Nederlandse diplomaat. In een verzorgingstehuis in Haarlem is de beeldhouwer Pieter de Monchy overleden. Een van zijn bekendste beelden is het beeld van Albert Schweitzer in Deventer en het oorlogsmonument in zijn geboorteplaats Hengelo. De Monchy maakte ook bronzen koppen van leden van het Koninklijk Huis. En verder staan er beelden van hem in onder meer Jakarta, Stockholm en Valencia. Pieter de Monchy was 94 jaar. Het weer dan nog in het zuiden enkele buien.